Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël zegt dat Hamas gisteren niet het lichaam heeft teruggegeven van de moeder van twee kinderen. Het DNA komt niet overeen. Van wie het teruggegeven lichaam dan wel is, is onduidelijk. Het is volgens Israël in ieder geval niet van een gijzelaar. De lichamen van de kinderen zijn wel geïdentificeerd. Hun vader werd eerder deze maand vrijgelaten. Hij overleefde de gijzeling wel. Minister Wiersma van Landbouw ontkent dat ze bij boeren valse verwachtingen heeft gewekt. In een Kamerdebat zei ze dat haar stikstofplan juridisch voldoende is onderbouwd. Maar wetenschappers zijn er verdeeld over en juridische hobbels kunnen nog veel tijd kosten. Oppositiepartijen zeggen dat Wiersma boeren heeft belazerd en ook coalitiegenoten zijn kritisch. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid is teleurgesteld over de rechterlijke uitspraak over de komst van drie imams kabinet wilde voorkomen dat zij komend weekend spreken in Utrecht... omdat ze extremistisch zouden zijn. Maar volgens de rechtbank in Den Haag was dat besluit niet goed onderbouwd. Van Wil houdt vol dat de predikers met hun retoriek bijdragen aan haat en vijandigheid. Op de A4 bij Den Haag is een automobilist om het leven gekomen toen hij tegen een pijlwagen reed. Die stond daar vanwege werkzaamheden. De klap was zo hard dat de auto vast kwam te zitten onder de pijlwagen. Toen de brandweer de auto met een kraan had losgekregen, bleek de bestuurder overleden. Ajax en AZ hebben de achtste finales van de Europa League bereikt. Ajax deed dat tegen Union Sint-Gilles uit België met de hakken over de sloot... dankzij een strafschop in de verlenging. AZ plaatste zich voor de achtste finales ten koste van het Turkse Galatasaray. FC Twente redde het net niet tegen Boede Glimt uit Noorwegen.